Dik Haak met het NOS-journaal. Voor zover bekend hebben ze geen nieuwe woorden van de Partij van de Arbeid. Dat betekent dat de strijd om de opvolging van Job Rohen gaat tussen vier mensen. Martijn van Dam, Diederik Samson, Ronald Plasterk en Nebat Albayrak. De vier gaan de komende tijd met elkaar in debat. Daarna kunnen de PvdA-leden een keus maken en de uitslag wordt bekend op vrijdag 16 maart. PvdA-congres bekrachtigt die uitslag een dag later en de fractie heeft de dinsdag daarop het laatste woord. Grote internationale goksites moeten Nederlandse spelers weren. Hun websites en telefoondiensten moeten voor Nederlanders worden geblokkeerd. De Hoge Raad heeft dat bepaald in een zaak die door de Lotto was aangespannen tegen het Britse Ladbrokes. De Lotto is naast de Staatsloterij en Holland Casino het enige bedrijf met een vergunning om in Nederland loterijen en andere kansspelen te organiseren. Een Franse en een Britse journalist die vorige week gewond waren geraakt in Syrië zijn nu in Libanon. De twee waren vorige week gewond geraakt bij een beschieting in Homs waarbij twee andere journalisten om het leven kwamen. Bij de strijd in Syrië zijn opnieuw enkele tientallen doden gevallen, zowel burgers als militairen. Een Frans visserschip heeft op de Indische Oceaan het cruiseschip Costa Allegra bereikt, dat daar sinds gisteren stuurloos ronddobbert. Het schip wordt naar een klein eiland van de Seychelles gesleept. Gisteren brak er brand uit in de machinekamer, daarna viel de stroom uit. De ongeveer duizend opvarenden maken het volgens de rederij goed. Premier Rutte is op Goede Vrijdag niet bij de Matthäus Passion in Naarden. Tot verdriet van de gemeente Naarden breekt de premier daarmee met een traditie. Rutte geeft dit jaar de voorkeur aan de Matthäus Passion in de Pieterskerk in Leiden. Volgens de woordvoerder van Rutte komt de premier volgend jaar wel weer naar Naarden. Daarna wil hij om het jaar afwisselen tussen Naarden en een andere uitvoering. Het weer vanmiddag op veel plaatsen bewolkt en nevelig. Plaatselijk is er ook wat zon. Bij een matige westenwind stijgt de temperatuur naar ongeveer 11 graden. Ook de komende dagen blijft het aan de zachte kant. Later in de week wat meer zon. Dit was het. NOS. Dit is John Sohoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files.